of is de bovenleiding beschadigd. Door de storm zijn er vier doden gevallen. Ook raakte een vrouw zwaar gewond... door een omvallende boom in Boekel in Brabant. De storm schuift nu steeds hoger op, zegt Willemijn Hubert. De komende uren blijft het nog volop stormen in het noorden van Nederland... waar dus ook nog steeds dan die code rood geldt tot een uur of drie vannacht. Dus voorlopig zijn we er daar nog niet eh, vanaf. In het binnenland wordt het al rustiger vanuit het eh, zuiden uit. En dat gebeurt uiteindelijk natuurlijk ook in het noorden van ons land. Ook als je met de auto gaat moet je vanavond en morgen rekening houden met verkeershinder door de storm. Het blijft nog maanden onduidelijk welke maatregelen Schiphol moet nemen... vanwege de strenge stikstof, geluid en overlastregels. Dat zouden bijvoorbeeld minder vluchten kunnen zijn... of het uitkopen van boerderijen die in de buurt van de luchthaven liggen. Het probleem is complex en kost tijd, zegt minister Harbers. Lewis Hamilton heeft na dik twee maanden boordradiostilte weer van zich laten horen. Hij zegt dat hij ook komend seizoen weer meedoet in de Formule 1. dat hij ook nooit gezegd heeft dat hij zou stoppen. Eind vorig jaar werd Hamilton verslagen door Max Verstappen... die er in Abu Dhabi met de wereldtitel vandoor ging. En medewerkers van een verzorgingshuis hebben ze nog nooit zo fanatiek zien bewegen. Ouderen in Rotterdam doen sinds kort game time. Op een muur wordt een spel geprojecteerd waar de ouderen met een bal bijvoorbeeld bubbels of boterkaas en eieren kunnen spelen. Een enorm succes, zegt Nelly van 82. Thuis nog geen oefening hoor, echt niet. <laughs> Maar waarom hier dan wel? Omdat je met elkaar bent. Dat is toch anders, hè? Ik ben heel graag hier. Ik ga drie keer in de week kom ik hier ik vind het heel erg leuk. Zijn er nou mensen waarvan je denkt, nou, daar wil ik wel van winnen? Van iedereen. <laughs> En dan nog het weer. Langs de kust waait nog een stevige wind. Windkracht 9 tot 10. In het zuiden neemt de wind wat af. In het Waddengebied kan nog de windkracht 11 voorkomen. Pas vannacht neemt de wind daar ook merkbaar af.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 But I can't stay mad when you walk like that, no. Why you always wanna act like lovers, but you never wanna be each other's? I said don't look back, but I go right back. And all of a sudden I'm hypnotized.